Verslaggever Sanne van Hoorn was een van de journalisten die in Butsja mocht kijken. Samen met zo'n 100 andere collega's. Die dan op een gegeven moment diezelfde straat met uitgebrande tanks aan het eh, filmen zijn. Die op dezelfde plek aanwezig zijn. En toen werd het bijna onsmakelijk. Waar nog zes verkoolde lichamen lagen die voor onze neus in lijkenzakken werden geladen. Rusland, zoals voortdurend het geval is rond de oorlog in Oekraïne, ontkent alle beschuldigingen. De coronabesmettingscijfers zijn afgelopen week weer gedaald. Dik 18.000 mensen testen positief. Dat is 42% minder dan de week daarvoor. Ook lagen er minder mensen met het virus in het ziekenhuis. Het is de derde week op rij dat de cijfers dalen. Een man die vorige week 15 graven vernielde in Hardenberg... heeft nu meerdere graven vernield op een begraafplaats in Nieuw-Leuzen. Ook in Overijssel, zegt de politie. De man van 23 werd na een korte achtervolging opgepakt. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en donderdag moet hij voor de rechter komen. Bij de belangrijkste Nederlandse wielerwedstrijd, de Amstel Gold Race... krijgt de winnaar bij de vrouwen voortaan net zoveel prijzengeld als de winnaar bij de mannen, zegt de directeur van de wedstrijd. Gelijkwaardigheid. Ja, hoe mooi is dat? En ik moet ook zeggen, ze verdienen het. Vorig jaar kreeg de winnares bij de vrouwen 2500 euro. Bij de mannen kreeg de winnaar meer dan zes keer zoveel prijzengeld. En dan nog het weer. Het is vanavond en vannacht wat vaker droog. Maar morgen weer volop regen. Dan een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits lost vrij snel op. Op de N201 heb je nog de meeste vertraging. Vanuit Horen naar Hilversum is dat een kwartier tussen Wilnis en Loenersloot.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 Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En met een accent op de contrabas. En die gaan we nu horen in het volgende stuk. Greetje Kouwveld, die eh, vorig jaar haar carrière heeft beëindigd. Die zingt hier Mac the Knife. En op enig moment heeft ze een prachtig duet met eh, de contrabas. En dat is Ruud Ouwehand. Ook geen oude, ook, ook geen, eh, ook één goede bekende eh, interessant voor ze. Jazz in de krochten. Ik, Greetje Kouwveld, Mac the Knife. pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has McHeath, dear, and he keeps it out of sight when the shark bites with his teeth, dear. Scarlet billows start to spread fancy gloves though. Where's MacHeath dear? So there is never a trace of red on a sidewalk. Sunday morning lies a body oozing life. Someone is sneaking around the corner. Could that someone be? the night from a tugboat by the river. A seaman's drop and down. The seaman's just for the wait, dear. I bet you Mackie is back in town. Louis Miller, he disappeared. After drawing out all his cash, and MacHeath spends like a sailor. Did our boy do something rash? Saki Tawdry, Jenny Diver, Polly Beecher. Garfield, Maggie Messa, Mac the Knife. We hoorden Peter Niewerf op de gitaar, Hans Dekker, wie kent hem niet? Ook een vaste man hier in de krocht. Jan Menu, eh, Hans Dekker op slagwerk, Jan Menu op de sax. Ruud Ouwehand, een rots in de branding op de contrabas. En Greetje Kouwveld, zang. Over Jess eh, jazz in de krocht gesproken. Eh, vanmiddag is er een concert Korbakker en V. Klaassen. Dat is natuurlijk al een, eh, een eh, uitgesteld concert. Volgende week hebben we het kwartet van Michel Varenkamp. De levendige trompetist, zal ik maar zeggen... die prachtige muziekprojecten op zijn naam heeft staan. Daar zijn nog kaarten voor. En op 8 mei hebben we de Preacher Man. Daar zijn ook nog kaarten voor. Kijk op de site van uh, Jazz in de Krocht en daar krijgt u alle informatie. Ik zou zeggen, ga erheen, want het is een, eh, telkens weer een prachtige belevenis. Eh, en de akoestiek is geweldig. Dat beamen ook alle muzikanten. Ik ga nu naar een eh, ander hoofdstuk. dat is ook allemaal Nederlands jazztalent. Ehm, Ellen Helmus op de fluit. Jan Menu, daar hebben we hem weer, die we net hoorden op de sax. Eddie Conar, Sankar Boulet op de piano... Goodolf, Dolf Del Prado op de contrabas. Een rots in de branding. Heeft in ontzettend veel orkesten gespeeld. En uh, eh, is eh, dus een man die nooit van zijn stuk te brengen is. En staat als een huis. Heerlijk om mee te spelen. En Roy Dakus, die doet ook mee. Ik zou even niet weten wat hij doet. Oh, saxofoon. En uh, <laughs> ja, Sellenraad op de op het slagwerk. We gaan luisteren <clears throat> naar een opname Jazz at the World Trade Center in Rotterdam. En het stuk dat ik ga draaien, dat heet, is een bekende worksong. het nummer Scale, de Yo-Yo Swingband. Een legendarisch orkest uit Breda, waarvan eh, sommige leden eh, tot grote hoogte geklommen zijn op internationaal niveau in andere bands, zoals eh, de gitarist Peter Kanters, die inmiddels is toegetreden als vaste rots in de, de Dutch Winkelers Band met zijn gitaar. We gaan luisteren naar Rosemary Clooney met Big Band This Can't Be Love. This can't be love because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love, I get no dizzy spells. My not in the sky. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love because I feel so well. Still, I love to look in stand still. Just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love because I've vakmensen allemaal. Rosemary Clooney, This can't Be Love. En ik ga nu eens laten horen van de oer-Hollandse meester op de accordeon. De grootmeester mag ik zeggen, Mr. Johnny Meijer. En dat doet mij gelijk denken aan een optreden dat eh, eh, in mei gaat plaatsvinden. De krocht is nog ver weg. Eh, daar komt dan uiteindelijk ook weer een concert van André Vrolijk en zijn kwartet. Maar dat is allemaal, dat is nu nog niet. Dat komt in mei, eind mei. 22 mei. Eh, en dat zeg ik omdat ik net zei hoe je aan informatie kan komen over jazz in de krocht. Dat is op de website Jazz in Zandvoort. Jazz in Zandvoort. Goed, Johnny Meijer, ik zei het al. We gaan luisteren naar don't get around much anymore. Don't Get Much Around Anymore. In het kader van eh, solo bas wil ik nu een stuk laten horen... dat ik al eerder gedraaid heb. Maar dat is een, een stuk dat op alle fronten... Eh, meewerkt om de jazz eh, te waarderen. Het is, zit goed in elkaar. Het is vrolijk en opgewekt. En het is live. En er is niks moois dan live jazz kunnen horen in een goede ambiance. Daar weten we alles van hier in Zandvoort. Ik heb het over het Ramsey Lewis trio. Met Ramsey Lewis aan de piano. Isaac Holt op het slagwerk. En de solist gaat nu zijn L.D. Young. Die speelt in dat orkest bas en cello. Het is een opname live in de Bohemian Caverns in Washington. En het is een eh, vertolking, prachtige vertolking mag ik zeggen... van het stuk The Tennessee Waltz. makes me kind of funny how love can be this way. We were lovers last night, honey, but I'm alone again today. the one, be the one to always lose. Rita Franklin. Today I Sing the Blues. Ik ga nu iets laten horen van een Nederlandse groep. That's Jazz. Destijds een gelegenheidscombinatie, laten we zeggen een project. Koos van der Hout op trompet. Robert Veen op saxen. Leo van Oostrom op de tenorsax. Erik Heinstijk, trombone. Kajan Witmer op de piano. Is op veel cd's te horen. En Rots in de Branding, Jan Voogd op de bas, Dolf Helge op slagwerk. En het stuk heet Sideways. Als we het over de contrabas hebben in de jazzmuziek... dan kunnen we niet heen om meneer Charles Mingus... een Amerikaanse contrabassist, pianist, componist en orkestleider... die vooral eind jaren 50 en begin 60... een van de toonaangevende figuren in de jazz was. Kenmerkend voor zijn werk is de combinatie van uh, de in de big band en rhythm and blues traditie gewortelde arrangementen met bebop-achtige, maar ook vrije improvisaties. Ehm, zijn band vormde ook de springplank voor vernieuwers zoals eh, bijvoorbeeld Erik Dolphy en Roland Kirk. Ik ga nu laten horen een eh, opname van een trio met Charles Mingus op de bas... Hampton Hoes op de piano en Danny Richmond op het slagwerk. En het stuk heet I Can't Start It. Get Started. Thank you. Charles Mingus was dat. En van Charles Mingus gaan we over naar een Nederlandse kanjer op de bas. En dat is eh, een van de gebroeders Beets. En dan heb ik het over eh, Marius Beets. Die hier speelt met het Sanna van Vliet trio. Ook geen onbekende in Zandvoort. En daar doet hij een vocal sket eh, samen met... Sanne van Vliet... in het stuk Come Dance With Me. Hey there cutes, put on your dancing boots. Come dance with me. Romance with me. What an evening for some terpsichore. Handsome face, I know we're swinging place. Come dance with me. Romance with me on a crowded floor. And while the rhythm pings, what lovely things are we saying? For what is dancing but making love set to music playing? When the band begins to leave the stand, folks start to roam. As we waltz home, cheek to cheek we'll be. Come on, come on, come on, and dance with me. your basic boots and dance with me. Romance with me. What an evening for some terpsichore. Handsome face, I know a swinging place. Come dance with me. Romance with me on a crowded floor. And while the rhythm pings, what lovely things I'll be saying. For what is dancing but making love set to music a playing? When the band begins to leave the stand and folks start to roam, as we walk home, cheek to cheek we'll be. Come on, come on, come on and dance with me. She did do, she did do, do, do, sha la did da. shoo de, doo de, sit de, de, de, de, de, de, de, de Oh, put on your fancy boots and dance with me. Romance with me. I want an evening for some a boy. Handsome face, I know will swing in place. Come dance with me, romance with me on a crowded floor. While the rhythm swings, what lovely things I'll be saying. For what is dancing but making Sanne van Vliet. We gaan eh, een beetje richting einde van deze uitzending. ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Maar we zijn er nog niet helemaal. Ik ga nog een keer een bassist laten horen die de ruimte krijgt, zullen we maar zeggen. Dat is eh, het Engels orkest van Dick Sulthauer. Isn't it a lovely day? Een drumloze uitvoering. En de bas krijgt eh, zeer goed de ruimte. ¡Gracias! was uh, Dick en zijn orkest. Ik neem afscheid. ZFM Jazz op zondag. Volgende week is het er weer. En dan eh, is een van de collega's aan de beurt.